ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden heel langzaam maar zeker weer korter... want het drukste moment van de spits is geweest. In Noord-Holland leveren de meeste files een kleine 10 minuten oponthoud op... maar er zijn een paar langere files... Op de N207 heb je nog 20 minuten tijdverlies... van Alfa aan de Rijn naar Hillegom tussen de afrit Abbenes en Hillegom. Verder is het nog druk op de N208 van Sassenheim naar Velzen... Voor de aansluiting met de A22 sta je 10 minuten in de file. Op de A5 naar Amsterdam is het oponthoud ook 10 minuten... tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar moet je nog bijna een kwartier geduld hebben... tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velzen.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 You come over and you stay the night Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een ingelaste top praten de 27 EU-landen vanavond over de vraag... hoe de EU verder moet met president Trump. Deze week bereikte de relatiecrisis een nieuw dieptepunt. Op het World Economic Forum in Davos heeft de Oekraïense president Zelensky kritiek geleverd op Europa en de NAVO. Volgens hem is er in de strijd met Rusland geen echte vooruitgang geboekt. De Afghaanse vrouw uit de tv-serie Hila voorbij de Taliban is weer vrij, meldt omroep Avro Tros. Die vrouw sprak herkenbaar in beeld met programmamaakster Hila Noorzai en ze werd in Afghanistan opgepakt. En het weer vanavond en vannacht in het noorden kans op ijzel en gladheid. Het is code oranje in Groningen, Friesland en Drenthe. Morgen droog en wisselend bewolkt en 0 tot 10 graden. Dit is ZFM. Now this whole world has no clue what to do with us. I got enough money in the bank for the two of us. Plus I gotta keep enough lettuce to support your shoe fetish lifestyle. So rich and famous, Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home.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 Eh, ja, dit gaan we even niet laten horen. Want dit hoort er even niet in thuis. Die gaan we straks nog laten horen in Alternative FM. Er staan twee dingen open. Goed, het gaat om de Church en Under the Milky Way. Sometimes when this place gets kind of empty. sound of their breath fades with the light I think about the loveless fascination Under the Milky Way tonight Lower the curtain down Pull the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Speed van Sudan Night. Dat is ook alweer van een eh, tijdje terug. En daarvoor de Church met Under the Milky Way. Eh, we gaan straks uh, ene meneer Bond behandelen. En dat doen we tussen 8 en 9. dit komt nog van een album uit 2023. Waar die min of meer een verhalenbundel vertaald heeft naar muziek. Het verhalenbundel van Ernest Hemingway. En dit staat er ook op. The Revolutionist. toch wel even een eh, wat rustiger intermezzo. Het is een, eh, instrumentaal nummer wat eh, terug te vinden is op dat album uit 2023. Heeft er in een ja, bijzondere wereld van de muziek. Een bijzondere laag en een bijzondere muziekrichting. Want dat is het daar, een specifieke muziekstroming. daar heeft hij toch wel de nodige respect mee afgedwongen wat betreft dit verhaal. Ehm, straks dus eh, nog meer, want dan eh, gaan we ook eh, met hem praten over het, de nieuwe single die hij uit gaat brengen. Dat gebeurt woensdag 28 januari en wij mogen hem vanavond al laten horen in Alternative FM. En daar zit natuurlijk ook een gesprek met deze Paul Bond, zoals hij in werkelijkheid heet. Want PEM Bond, dat is alleen maar om op, de, ja, op de socials goed vindbaar te zijn. De afgelopen week kwam het bericht dat Rob Hurst van Midnight All is overleden. Nu kunnen we weer Beds Are Burning gaan eh, gebruiken en laten horen. Maar we sluiten dit uur toch echt met Blue Sky Mine af. En straks dus Alternative FM.